Drie uur. moet met het RWS Journaal. De politie heeft verspreid door het land zes mensen opgepakt... in een groot drugsonderzoek. Er waren huiszoekingen in Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. En er zijn vuurwapens, voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De arrestanten worden verdacht van drugshandel... en eentje ook van betrokkenheid bij een liquidatiepoging. Bij een drugsonderzoek in een bos in Helmond zoeken tientallen militairen naar geld en drugs. Ze gebruiken daarbij honden en metaaldetectoren of beide onderzoeken met elkaar te maken hebben is nog onbekend. De vier Russen die in april werden betrapt bij een poging de OPCW te hacken... waren specialisten die niet in het geheim opereerden. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Volgens hem was er niets geheims aan de routinetrip die ze maakten. Ze verborgen zich niet toen ze incheckten in hun hotel of op de luchthaven, zegt Lavrov. Over hun specialisme zei hij niets. Vanwege de spionagezaak is de Nederlandse ambassadeur in Rusland ontboden. In Leeuwarden staan 34 activisten terecht... omdat ze vorig jaar de snelweg bij Jouweren blokkeerden. Ze wisten zo te voorkomen dat anti-Zwarte Piet-activisten... zouden demonstreren bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Enkele verdachten zeiden tegen de rechter dat ze de bussen met activisten alleen wilden vertragen en niet tegenhouden. Een ander zei dat hij spijt heeft en dat stilstaan op de snelweg nooit een goed idee is. Het OM verdenkt ze onder meer van het tegenhouden van het verkeer op een snelweg. Het jonge leeuwtje dat gisteren werd gevonden in een kooi... in een buitengebied van Westbroek gaat waarschijnlijk naar Afrika... om daar te worden verzorgd. Dat verwacht Stichting Leeuw... waar het welpje van ongeveer vier maanden oud is opgevangen. Het leeuwtje kan niet naar de wildernis, daar is hij te tam voor. Het weer nog, zonnig, maar ook wat sluierbewolking. Het blijft vanmiddag droog bij zo'n 17 graden. Morgen opnieuw flink wat zon en hoge bewolking.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 what i got is what you need. Just a love Say what i got is what you need. A little love Get the chill off your spine and let your body Girl, you're such a bad thing. Okay. Standing there all alone.